Voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In zijn kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander onder meer gezegd dat de rechtsstaat ervoor moet zorgen dat niet alleen de hardste stemmen worden gehoord. Daarmee doelt hij volgens ingewijden op de vluchtelingenproblematiek. Volgens Willem-Alexander is het niet nodig de angst over bijvoorbeeld vluchtelingen of de aanslagen in Parijs weg te stoppen, maar moet die de samenleving niet beheersen. Premier Modi van India heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Pakistan. Hij sprak daar met zijn Pakistaanse collega. Die ontmoeting is een nieuw teken van toenadering tussen de buurlanden. Die zijn aardsvijanden en hebben verschillende oorlogen met elkaar gevoerd. Een groep van zo'n 2000 islamitische strijders staat op het punt met bussen te worden geëvacueerd uit Zuid-Damascus. Dat meldt een televisiestation van Hezbollah. Onder de strijders zijn leden van IS en Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. De afspraak met de Syrische regering dat de islamitische strijder Damascus de Syrische hoofdstad mogen verlaten, is gemaakt onder toezicht van de VN. Strijders van IS mogen organen van gevangenen verwijderen als die het leven van een moslim kunnen redden, ook als een gevangene dat niet overleeft. Het staat in een document van de terreurgroep dat persbureau Reuters in handen heeft. De tekst zou zijn opgesteld door geleerden die de religieuze regels bij IS bepalen. Reuters concludeert op basis van het document dat IS waarschijnlijk handelt in organen. Paus Franciscus heeft tijdens een kersttoespraak opgeroepen tot vrede en verdraagzaamheid, met name in het Midden-Oosten. Hij verwees verder naar gruweldaden zoals de aanslagen in Parijs en in zijn toespraak noemde hij ook een paar keer het vluchtelingenprobleem. Aan het einde van zijn toespraak sprak de paus het Urbi et Orbi uit, de zegen voor de stad en voor de wereld. Het weer, hier en daar wat regen, vanavond ook in het noorden. Vannacht wordt het weer droog en de minima liggen dan rond 11 graden.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 The boys of the NYPD choir were singing Go Away Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. You're a bum, you're a punk, you're an old slut and juggler midnight bud. You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours. I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing Galway Bride. And the bells are ringing out for Christmas Day. could have been someone for Christmas Day. Met ZFM. Fijne kerstdagen.